Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oud-president nieuw staan. Fujimori kreeg in december gratie vanwege zijn slechte gezondheid. Hij zat sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar... wegens corruptie en mensenrechten schendingen. De rechtbank heeft nu bepaald dat hij toch voor de rechter moet verschijnen... voor de dood van zes boeren in 1992. Ze werden tijdens Fujimori's bewind gedood door een paramilitaire groep. Volgens de BBC moeten nog 22 anderen terecht staan voor de moorden in Pativilka. Fujimori regeerde het land van 1990 tot en met 2000 met ijzeren vuist... en had zijn handen vol aan de guerrilla-beweging Lichtend Pad. In 2000 vluchtte hij naar Japan. In 2005 werd hij in Chili opgepakt en twee jaar later aan Peru uitgeleverd. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is de komende ochtend waarschijnlijk weer operationeel. Het ziekenhuis had veel last van de stroomstoring die gisterochtend Arnhem en de omgeving trof. 52.000 huishoudens werden door de stroomuitval getroffen. Het ziekenhuis schakelde over op noodstroom, maar er waren problemen met onder meer de telefooncentrale en het computernetwerk. De polykliniek en de operatiekamers werden gesloten en die gaan de komende ochtend dus weer open. Kledingconcern CNA onderzoekt of het waar is dat een deel van zijn kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt. De Britse journalist Peter Humphreys schreef dat in de Financial Times. Hij zat twee jaar gevangen in China nadat hij was gearresteerd toen hij met een onderzoek bezig was. Hij beschrijft hoe in de gevangenis gedetineerden gedwongen werkten voor grote bedrijven zoals CNA, maar ook H&M en kantoorartikelenconcern 3M. CNA zegt dat het de zaak zeer serieus neemt omdat het geen dwangarbeid tolereert. Het weer vrijwel droog met in het noordoosten opklaringen en lichte vorst. In het zuidwesten iets boven het vriespunt en ook overdag nog kans op wat neerslag. Elders overdag droog bij een graad of 6 en vanaf woensdag steeds meer zon en s'nachts lichte tot matige vorst.